4 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Acteur Roger Moore is overleden. Hij speelde in de jaren 70 en 80 zeven keer de rol van James Bond, geheimagent 007. A View to a Kill in 1985 was zijn laatste. Voor zijn Bond-carrière speelde Moore in de tv-serie The Persuaders... in Nederland bekend onder de titel De Versierders. Hij brak door in de jeugdserie Ivanhoe, die ook in Nederland werd uitgezonden. Roger Moore leed aan kanker, hij was 89 jaar. De Eerste Kamer stemt in met de aangepaste versie van het Oekraïne-verdrag. Het overgrote deel van de CDA-fractie zal volgende week voorstemmen en daarmee is er een meerderheid. In de Tweede Kamer stemde het CDA tegen. Premier Rutte voegde met steun van Brussel een verklaring toe aan het verdrag... nadat vorig jaar bij een referendum 61% tegenstemde. Met de steun van de Senaat kan het Oekraïne-verdrag toch geratificeerd worden. Onder de bijna 60 gewonden die na de aanslag in Manchester in ziekenhuizen liggen zijn 12 kinderen. Inmiddels is een tweede dodelijk slachtoffer geïdentificeerd. Het is een meisje van 8. Haar moeder en zus liggen gewond in het ziekenhuis. Vanochtend werd al een meisje van 18 geïdentificeerd. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door terreurgroep IS. Bij popconcerten en festivals wordt zaterdag een minuut stilte gehouden na de aanslag op het popconcert in Manchester. De Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals spreekt van een aanslag op de vrijheid en vindt dat terreur, vrijheid, democratie, mensenrechten en de rechtsstaat niet mag aantasten. Het staat vrijwel vast dat de oud-directeur van een spermadonorkliniek in Barendrecht de biologische vader is van 18 kinderen. Dat meldt kenniscentrum FIOM na onderzoek met DNA van een wettig kind van de man. De zaak is van belang in verband met een rechtszaak die 22 donorkinderen hebben aangespannen. De oud-directeur overleed eerder dit jaar. Het weer, zon, maar ook sluierwolken.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 In de Randstad staan nu 12 files. De meeste leveren niet meer dan 5 eh, minuten vertraging op. Dit zijn de uitzonderingen. De A10 Noord richting de A10 West tussen Schellingwoude en de Koentunnel 8 kilometer. heeft daar een eh, kapotte vrachtwagen gestaan.